Hij wil dat bewakers ook processen verbaal kunnen uitschrijven en eventueel handboeien en een wapenstok kunnen gebruiken. Daarmee kan een beveiligingsbeamte de politie ondersteunen, stelt Brouwer. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft al gesprekken gevoerd met de politie en het OM. De kwestie ligt gevoelig omdat tot nu toe alleen de overheid en dus de politie bevoegd is om geweld te gebruiken. Brouwer stelt voor om te beginnen met een proef om de bevoegdheden van beveiligers te verruimen. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke machtsoverdracht in Egypte, die nu moet beginnen. Hij hield een korte toespraak na de ontwikkelingen van de afgelopen avond in Egypte. Obama liet in het midden welke rol president Mubarak zou moeten spelen in deze overgang naar een ander regime. Hij riep niet op tot zijn directe aftreden, zoals de demonstranten in Egypte eisen. Obama zei dat hij ervan overtuigd is dat het volk een goede keuze maakt. Hij zei dat geen enkel land de nieuwe leider van Egypte kan kiezen. Dat moet het volk doen, zei Obama. Op het centrale plein in het centrum van Cairo zijn nog altijd tienduizenden mensen aan het demonstreren. Ze nemen geen genoegen met de aankondiging van Mubarak dat hij in september aftreedt als er verkiezingen worden gehouden. Diverse staten in het midden van de VS hebben de noodtoestand uitgeroepen vanwege een zeer zware sneeuwstorm. Het noodweer trekt dwars over het Amerikaanse continent, van New Mexico in het zuidwesten naar de Atlantische kust. Zeker een derde van alle Amerikanen krijgt daardoor te maken met zware sneeuwval, ijzel en extreem lage temperaturen. Vandaag trekt de storm naar de Amerikaanse noordoostkust waar 30 tot 45 centimeter sneeuw wordt verwacht. Het weer, vannacht nevelig of mistig, minima tussen min 2 in het zuidoosten en plus 2 in het noordwesten.